Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een politie van het Korps Limburg-Noord wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Hij is buiten functie gesteld. De politie wil niet zeggen waar de man precies van wordt verdacht, alleen dat er een strafrechtelijk zedenonderzoek is begonnen. De agent is een week geleden opgepakt, inmiddels is hij weer vrij. In Petten in Noord-Holland kan een nieuwe onderzoeksreactor komen. Het kabinet heeft dat besloten. Het trekt er 40 miljoen euro vooruit, net als de provincie Noord-Holland. Het is de bedoeling dat de nieuwe reactor de bestaande in Petten in 2020 vervangt. De reactor is belangrijk voor onderzoek naar kernenergie en voor de productie van medische isotopen voor kankerbehandeling. Oud-voorzitter van de Raad voor Cultuur, El Swaap, wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van het Oerol Festival. Swaap stapte vorig jaar op als voorzitter van de Raad voor Cultuur. Ze was het niet eens met de bezuinigingen van staatssecretaris Zijlstra. Het CDA kiest voor wat wordt genoemd het radicale midden. Volgens een denktank onder voorzitterschap van oud-minister De Geus betekent dat dat het CDA niet moet geloven in de dogma's van links of rechts. Volgens hem zien christendemocraten niets in polarisatie. De plannen worden morgen voorgelegd aan het CDA-congres en de partij gaat er de komende maanden over discussiëren. CDA-voorzitter Peetoom benadrukte dat de plannen van de Geus voorstellen zijn voor het volgende verkiezingsprogramma. Onze handtekening staat onder het regeer- en gedoogakkoord, zei Peetoom. Daar houden we ons aan en dat heet betrouwbaarheid. De twee mannen die een bom aan een flitspaal in Voorschoten hebben vastgemaakt, wordt poging tot moord ten laste gelegd. De mannen van 26 en 32 hebben bekend dat ze in oktober de bom aan de flitspaal hebben gehangen. Toen medewerkers van de EOD het explosief wilden demonteren, ging het af. Drie EOD'ers raakten daarbij gewond. Een van hen raakte een hand kwijt. Het weer. Vanavond opnieuw regen, morgen veel bewolking en regen en een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De spits verloopt wat minder druk dan normaal. Ik noem de files van 3 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij de afrit Bunschoten 4 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 4. De A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 4. A12 Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 3. Dan de A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 4. De andere kant op bij Nieuwerkerk aan de IJssel 4. En de A27 naar Almere bij Beeldhoven 3.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 E ik wil e- Epic. ik wil Apex zeggen. Ik weet niet waarom. Je hoort ook Major Lazer, The Party Squad met Original Dawn. En Raccoon met Love You More, inderdaad. En eh... Het is kwart over vijf, over een paar minuten. Ik denk na het volgende nummer met Bas van VNL aan de lijn. Hij gaat iets vertellen over de Eredivisie. Want eh, het begint weer, hè. Gisteren eh, een heerlijke wedstrijd natuurlijk voor de gemiddelde AZ-supporter. Hè Niels? Ja. Ben je moe, jongen? Nee. Het is te merken. We gaan nu luisteren naar... waar gaan we naar luisteren, Niels? this fight Ja, je hoorde Warzone van The Wanted. En als het goed is, hangt Bas van vindende aan de telefoon. Ja, en dat is goed, Barry. Dat is goed. Kijk, dat is mooi. Ehm, een hele goede middag. Er ging heel even een klein technisch dingetje mis. Dankzij mij. Maar goed, dat maakt niet uit. Eh, hoe gaat het met je? Ja, het gaat hartstikke goed. We gaan weer beginnen. Ik heb er zin in. We hebben natuurlijk vier weken eh, stilgestaan. Mhm. En gisteren natuurlijk al eh, afgetrapt met Ajax AZ. Ja. nu, eh, nu, gaan we echt van start. Ik ben onderweg. Ik zit in de auto richting um, Den Haag. Voor ADO Rode JC. De mm vanavond. Oh, dat is ook een leuke. Daar, daar begint het allemaal vanavond, hè? Ja, daar begint het allemaal mee. Jij, jij, jij bent de, de, de, de presentator, of noem je dat? Eh, de man die op het veld staat. En Mark van Rijswijk doet geloof ik het commentaar, toch? Ja, helemaal Kijk. Mark van Rijswijk geeft, uh, geeft commentaar vanavond. Oké, okay, gisteren was natuurlijk de bekerwedstrijd. Duidelijkheid. Wat zei je? Ik zeg, Kees Jansma presenteert. Kees Jansma. Oh ja, Kees. Um, gisteren was natuurlijk de bekerwedstrijd, uh, Ajax AZ in de arena, met, voor 20.000 kinderen. Ehm, wat vond jij van de wedstrijd op zich? nou, laat ik eerst wat zeggen over het publiek. Ik vond het geweldig, al die kinderen. En al dat kabaal wat ze maken mm -hmm, met wat geluid. Af en toe een beetje mhm. irritant zelfs. Ja. Ook wel weer wel heel erg leuk. En, en alles zat door elkaar. Hè? Dus dat, dat, ja, zo kan het in Amerika, zo kan het in Nederland helaas niet. Maar dat, dat vond ik wel heel erg mooi. En verder het was natuurlijk een geweldige wedstrijd. Eh, eh, het, het, spel golfde eh, op en neer. Ajax viel een klein beetje tegen. Mhm. Wel goed voor Ajax natuurlijk. Hè. Siem de Jong weer terug. Ik nog wel weer belangrijk te zijn. Maar het blijft op de een of andere manier niet lekker gaan. Terwijl ze toch zo'n rustige winterstop hebben gehad. Hè? Want bij elk topteam gebeurde wel wat, behalve bij Ajax. Ja, daar heb je natuurlijk die bestuurscrisis, maar dit, dat duurt maar voort. Ja. Maar verder kon Frank de Boer wel rustig werken en heel knap en aanzet. Toch kon verliezen, een belangrijke jongen voor zich. Veel lopen, strijd. Ja. En toch gewoon winnen in Ja, en het was opvallend dat inderdaad dat als ze... Eh, als je hoorde dat een groep kinderen IJs eh, roept, dan hoorde je ook weer een heel grote groep kinderen hard AZ roepen. dat vond ik, wel, dat vond ik echt wel grappig. Alleen ja, inderdaad, de herrie was af en toe wel, eh, wel wat vervelend. maar het dat was wel grappig, leuk initiatief. Wij hadden, nou leuk leuk, wij hadden zelf ook kaarten voor die wedstrijd toen, het, toen Wesley dacht ik ga het veld oprennen. Dat was wat minder. Ehm, maar over de rest van de Eredivisie gesproken, zondag dus ook weer eh, AZ Ajax. Ja. Toch echt wel de wedstrijd van de week, hè? Of van het weekend. Ja, ja, absoluut. En dat, eh, hè, wat is het, eh, drie, vier dagen na die eerste kraker en Ajax zal nog meer gebrand zijn. Om toch te laten zien dat ze AZ kunnen verslaan. Maar het lijkt wel, als je AZ ziet voetballen, het ziet er zo makkelijk uit. Het bewijst eens te meer dat Gertjan van week misschien wel de beste trainer in de Eredivisie is. Hij slijt zijn systemen erin. Elke speler weet exact wat hij wil doen. En dat zie je bij Ajax niet terug. Bij Ajax zijn ze toch nog zoekende. Het is nog altijd de vraag. En Theo Jansen vorig zo fenomenaal. Het loopt nog niet. Het loopt nog niet zoals het zou moeten lopen. Ehm, ja, en ik verwacht eigenlijk toch wel dat er een keer moet uit komen bij, eh, bij Ajax. Want ja. is te verwachten dat hij echt wel uh, mee gaat doen om die titel. En Ajax wordt natuurlijk ook geteisterd door blessures, hè? Ja. Met bijvoorbeeld Boerichter. Boerichter is best een bepalende speler. Ja, Boerichter, dat is wel belangrijk. Ik bedoel, dat is een jongen met diepgang. Die hebben ze niet. Dat is een jongen die iemand uit kan, eh, kan eh, spelen. En, ja. eh je hebt Dan wordt het dan weer veel lastiger voor de tegenstander. zichterson Sigtorsson inderdaad. Ja, zichtersson geblesseerd. Uh, El ja, die stelt hij niet op. Maar dat is natuurlijk wel een jongen die iedereen bezighoudt. houdt. Maar goed, iedereen weet dat dat niet meer gaat werken met Frank Boer. Nee. Ja, dan, is het, eh, dan, wordt het lastiger geworden. Een opvallende naam gisteren, de, de gele wedstrijd, Aysati. Ja. Dat ook niemand verwachtte, eh, dat hij weer zo lang en zoveel zou, zou spelen. Ja, nee, maar ik vind het wel mooi hoor. Ik bedoel, ehm, voor, voor het seizoen, Vitesse, mhm. eh, teruggekomen. Hij heeft gewoon, gewoon goed gedaan bij Vitesse. Zeker. En om de een of andere onduidelijke reden, in ieder geval voor mij onduidelijke reden, zat hij niet eens bij de selectie. En Frank de Boer bewijst bij deze eigenlijk zijn ongelijk. Ja. Door, hem nu wel op te, op te stellen. Dat, dat vind ik ook wel weer een, eh, een teken van, van eh, sterkte, van een goede trainer. Dat mhm. betekent je fout toe durven geven en gewoon eh, op, op, opstellen. ja, want er zijn weinig trainers die dat durven te doen. Ja, want daarmee geef je inderdaad, zoals we al zeiden, je ongelijk toe. Maar nee, hij zat, die speelde en die speelde helemaal, helemaal niet zo slecht. Ik denk wel, als er wel terug is, dan is die, is die maar Aysabi is natuurlijk wel een speler die, eh, ja, die gewoon op, op de beste spelers mm -hmm. van Ajax mhm. behoort. En normaal gesproken zo rond die basis zou kunnen spelen. En dan nog eh, de trainerswissel bij, uh, bij Twente. McLaren is weer terug. Ja, ja de, eerste opmerkelijke vond ik dat, dat Adriaanse natuurlijk zijn werk niet af mocht maken. Ik bedoel, iedereen weet nog als je Adriaanse binnenhaalt wat voor type dat is. Nou goed, ja. dat hebben ze dan ook toegegeven. Hè? Mea culpa en onze, onze fout. Mhm. Maar waarom dat tussentijds moest, is mij niet helemaal duidelijk. Ik verwacht niet dat McLaren het nou zoveel beter gaat doen. Maar aan de andere kant, het is wel leuk hoor. Steve McLaren, markante man, eh, eh, leuke tekst altijd. Ja. Eh, ja, het is ook wel weer leuk om die terug in de Eredivisie te hebben. En hij heeft ze natuurlijk het grootste succes gegeven in de historie. Hij is kampioen met ze geworden. Ja, zeker. En zoals hij zo mooi zei, we can do it again. We can win it again. <laughs> maar het is echt een, ja, er staat wel iemand langs de zijlijn, om het zo maar te zeggen, als, als McLaren er staat. Dat was, dat was met Adriaanse minstens zo. Ja, dat is waar, dat is waar. Ehm, dan eh, Fred Rutte, die zijn laatste paar maandjes ingaat als eh, trainer van PSV. Ja, interessant. Heel interessant. Wat je heel vaak ziet, hè, als een, eh, als een trainer opstapt, dat de spelers een soort van gaan muiten. Hè? Want ze weten, deze trainer gaat aan het einde van het mhm. seizoen weg. En dus als die, als die trainer ze niet opstelt of iets doet waar ze het niet mee eens zijn, mhm. zijn ze veel sneller geneigd om dat te laten merken en om dus vervelend te gaan doen. Nou, het zal dus heel eh, eh, belangrijk zijn voor Rutte om eh, de, de boel op één lijn te, kunnen, te kunnen houden. En alle hè, neuzen dezelfde richting op. Want PSV is natuurlijk wel de type favoriet. Met een aanval wat die hebben lopen en een selectie zou je in principe gewoon kampioen moeten worden. En natuurlijk... heel interessant. Er komt een keeperswissel aan waarschijnlijk, wat ik uh, las vandaag. Dat hij toch ook zo'n uh, verkiest boven Titon. Ja, ja, dus we zijn geen keeperswissel. Maar wel heel erg opmerkelijk, want Isaacson heeft het weliswaar voor de winterstop aardig gedaan. Ja. Maar voor vond Titon voor die tijd eh, echt de beste keeper van de Eredivisie. Ja, zeker weten. Toch, die hebben ze gehaald. Daarom hebben ze eh, gehaald. Rode JC. En toch lijkt hij, lijkt hij, laten we nog een klein voorbeeld maken, voor Isaacson eh, te kiezen. En ja, dat, dat is opmerkelijk. Dat is opmerkelijk. Dus ik ben heel benieuwd naar de gedachten van Rutte daarachter. Nou is Rutte natuurlijk, dat weten we, wel een hele behoudende coach. Je moet mm die plaats verdienen en hij wisselt niet zomaar. Maar ja, als er een moment was geweest, dan was dit het moment. En dan eh, nog twee dingen. Eh, Feyenoord, hoe gaan die het doen? Die staan nu voor hun doen, als je het vergelijkt met vorig seizoen, redelijk hoog. Eh, blijft dat zo? Ja, denk ik wel. Ik denk dat Feyenoord gewoon net onder die de top 4, zeg maar, dat ze daar, daar gewoon goed kunnen spelen. Het is een heel jong team, ze kunnen grote ploegen verrassen. Mhm. Ze kunnen ook zomaar tegen de kleintjes nog even eh, de punten laten liggen. Ja. Ik... Dus eh, nee, ik verwacht er wel wat van. Erg knap van Ronald Koeman. Dat had denk ik eh, niemand op voorhand verwacht dat hij het zo goed zou doen. Maar het is hem gegund. Ik vind het wel leuk als Ajax ziet zijn dat Feyenoord toch alweer terugkomt. Dat maakt het toch wel weer leuker, vind ik. Hé, hey, maar jij bent toch voor de radio daar, dus jij bent toch geen onpartijdig? Nou, ja, nee, ik ben geheel onpartijdig in Zegt hij nu. <laughs> ik zit af en toe wel bij een bepaalde club op de tribune, maar voor de eh, Ja, nee, dat heb je net al verraden. <laughs> Ehm, Telstar, toch? Ja, bij Telstar. Nee, eh, ik heet geen uh, Leo Dries, hè, Niels. Okay. Ehm, wat wou ik nog vragen? Je, haalt me helemaal van mijn apropos af. Um, ja, lastig hè? Ja, mede <laughs> presentatoren wat Fijn hoor, toen maakte jij de opmerking dat je het wel mooi vond. Ja, Niels vond dat heel mooi. Maar het is ook mooi, vind ik. ik vind het, het is mooi als, als grote clubs weer eh, groot worden en groot blijven natuurlijk. Ja, absoluut. Ik bedoel, ja. Uh, Feyenoord of je nou voor Ajax bent, of voor PSV bent, of voor Twente bent, of voor AZ bent. Iedereen in Nederland is gebaat bij, uh, bij Feyenoord dat goed presteert. Het is een van de grootste clubs van Nederland, misschien wel de grootste. Ja. en uh, is gewoon leuk als die goed presteren. Dat, dat brengt wat los in het land. Ik heb een vraag terug. Ehm, wie denk jij dat de kampioen gaat worden en wie er gaat degraderen? ja, ik heb ik eigenlijk al een beetje verklapt. Ik, ik, PSV, ja. ik ging heel lang voor AZ. Mm eh, omdat ik die een aantal fenomenale wedstrijden heb zien spelen. Eh, kort voor de winterstop hadden ze een dipje. Ja. Maar Wermbloem weg. Nou weet ik niet of Wermbloem nou zo ongelooflijk belangrijk was. Maar het betekent in ieder geval dat ze in de breedte ik hebben ingeleverd. Ja. En dat zo gauw de daar op het middenveld wat wegvalt. Dat ze gewoon echt een kwaliteit lager moeten gaan, eh, gaan zoeken. Mm -hmm. dus, dus denk uiteindelijk dat ze dat toch op gaat breken. Ja, en PSV heeft gewoon zoveel kwaliteit. Die moeten eigenlijk ook gezien wat hebben ze geïnvesteerd. Dik 25 miljoen. Die moeten gewoon kampioen worden. Ja, en wie gaat dat degraderen, denk je? Degraderen, ja. Ik, ik vrees toch voor, voor Excelsior. Ze hebben zich eh, eh, flink versterkt deze winter. Niet zoals ze dat vorig eh, jaar deden met Roorda uh, bijvoorbeeld. En de Graaf die ze toen haalden. Toen mm ze echt een aantal hele goede spelers wil niet zeggen dat de spelers nu niet goed zijn, maar wel een categorie lager. Hè? Met Kalissa, Janga, Schenkenveld en Manu. Dus ja. wel echt vier spelers eh, erbij. Maar ik vrees dat dat niet genoeg is. RKC speelt goed. VVV heeft zich echt heel goed eh, versterkt. Onder andere met, eh, met Holla en Berghuis. En, Zeker. die, die vind ik ook heel erg wisselvallig, VVV. Ja, dat klopt. Dat zijn ze ook wel. Alleen, die hebben nu en een nieuwe frisse trainer en vier eh, echt gerichte versterkingen erbij. Met name Danny Holla en Leibel Cabessi, die vergeet ik, En Forstemans. Dat waren die andere twee. Holla is toch van, eh, van Groningen? Holla is een verdedigende middenvelder van Groningen. dat is echt een hele, hele goede speler die het even moeilijk heeft bij zijn eh, club. maar hij op, die gaat het echt heel goed doen daar. Leibel Cabessi is even uit beeld geweest, maar was gewoon bij mm Jong mhm. Oranje linksback, linksback en, en, is weer terug, is 30 jaar. Die moet er ook nog echt wel wat van kunnen. Forsterman, talentvolle verdedigen. Berghuis, talentvolle aanvaller. Nee, ik verwacht wel wat van, eh, van VVV eh, en de Graafschap kan het ook wel zo moeilijk krijgen. Hè? Die ja. hebben nog, minder versterkingen erbij. Tot slot, eh, vanavond is natuurlijk de grote finale van de Voice of Holland. heb jij nog een idee wie er gaat winnen? Volg je het überhaupt? Ja, ja, ja, tuurlijk. Wie denk je dat gaat winnen? Oh! verschrikkelijk. De competitie had eigenlijk één week later moeten beginnen. Namelijk vanavond gewoon de finale van de Voice of Holland kunnen kijken. <laughs> Dan hadden we volgende week lekker met die competitie begonnen. Ja. Sommige gekheid. Ja, nee, eh, ja, weet je, als je Charlie Luske verslaat. Ja, ik weet al wie het is, hè. Ja, Chris. Chris, ja. Ik eh. bedoel, dan, eh, dan moet je hem wel winnen eigenlijk. Hoewel, ik ben ook een fan van, van Erwin Nijhoff, hoor. Het is niet de, misschien niet de persoon die, die iedereen ter verbeelding staat, mhm. zeg maar. Maar eh, hij kan wel waanzinnig goed zingen en een liedje op zijn eigen manier vertellen. mijn, mijn favoriet is ook al uit, dat was Wouter Fink. Wouter Fink. ja. ja. die, was, die was ook wel goed, ja. En of het lot zo heeft bepaald, eh, nu gaan we luisteren naar een liedje van eh, Chris Hoordijk. Kijk. En dat is het Time After Time. We bedanken jou voor, voor je interview en hoop je graag nog een keertje te spreken. Helemaal goed. En een fijn weekend en veel plezier straks. Ja. Succes! Ja, dankjewel. Jij ook.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 slow Ja, je hoorde Danton met Tell Hot Show met Like I Like That. En Jason Mraz met I Won't Give Up. Ook hoorde je Enrique Iglesias en Pitbull met I Like How It Feels. En Chris Hoordijk met Time After Time. En Chris Hoordijk is natuurlijk van de Voice of Holland, waarvan vanavond de finale is. We gaan nu heel veel luisteren naar een eh, cover van Paradise van Coldplay. En eh, die won zeg maar vorige week bij ons in het programma. De cover contest. expect expect to Central Bay. gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy Dolce, Gucci, and Louis V Yak so big I could live out in the sea You for real?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 Nee, er staat, er staat er net bij. Dat is zo naar. Eh, wat horen we nog meer, Niels? Oh, dat zie je niet. Oh, nee, ik, oh dat zei ik net. Dat, nee, oh, ja, Gavin the Grom met Not Over You en Don't Tell a Lie van... Eh, of, uh, ja, Tell a Lie van Don'ton. en het is alweer bijna 6 uur natuurlijk. Hoeveel... Nou, dat ga ik niet meer vragen. Dat had ik beloofd aan iemand. Ehm, we hebben zo in twee uur hebben we nog Frits Barend.